Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De missionair premier Rutte heeft Max Verstappen gefeliciteerd met zijn overwinning in de Formule 1. Doordat Verstappen de laatste race van dit seizoen in Abu Dhabi won... is hij de eerste Nederlander die een WK wint. Op Twitter spreekt Rutte van een fenomenale prestatie. Verstappen haalde zijn rivaal Lewis Hamilton in de laatste ronde in... waardoor Hamilton met Mercedes tweede werd. Rusland kan rekenen op grote gevolgen als het Oekraïne binnenvalt. Daarmee dreigen de G7-landen in een gezamenlijke verklaring... die is uitgegeven na een bijeenkomst in Liverpool. De ministers van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada, Frankrijk, Japan, Italië, Duitsland en een vertegenwoordiger van de EU waren bij elkaar gekomen onder meer om over de spanningen rond Oekraïne te praten. Aanleiding is de troepenopbouw van Rusland aan de grens met Oekraïne. De VS schat het aantal militairen op 70.000. Rusland spreekt van een militaire oefening en zegt dat er geen plannen zijn voor een invasie van Oekraïne. Bij een vuurgevecht tussen aanhangers van Hamas en Fatah... in een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon zijn doden gevallen. Het Franse persbureau AFP spreekt van drie doden. Bij de begrafenis van een Hamas-lid zouden aanhangers van Fatah het vuur hebben geopend. De spanning tussen de twee Palestijnse bewegingen is opgelopen door lokale verkiezingen. Die werden gisteren gehouden op de westelijke Jordaanhoever waar Fatah aan de macht is. Hamas heeft de verkiezingen geboycott en er mocht niet worden gestemd in de Gazastrook die onder controle van Hamas staat. Bij het RIVM zijn afgelopen dag 16.671 nieuwe positieve tests gemeld. En dat zijn er ruim 1100 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld ruim 18.000 positieve tests per dag gemeld. Het weer nog vanavond en vannacht bewolkt. Alleen in het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt niet kouder dan 6 graden. Morgen grijs met soms wat motregen. Door de wind uit het zuidwesten blijft het zacht bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 donde tú quieras, lo hacemos en la piscina y en la escalera, en la cama y en la playa. Zeg me wat ik moet doen, het maakt niet uit waar of hoe. Zeg me waar ik moet gaan, En nog nodig heb ik maar.